van twee uur. Dielke met het NOS-journaal. Al-Qaeda bevestigt zijn betrokkenheid bij de aanslag op het satirische blad Charlie Hebdo in Parijs. In een videoboodschap zegt een Al-Qaeda-leider uit Jemen dat de aanslag een wraakactie was... voor het publiceren van spotprenten over de profeet Mohammed. Hij zegt dat de twee daders, de broers Said en Sherif Kouachi, de makers van het blad de grenzen van de vrijheid van meningsuiting moesten leren. Eerder vandaag zei een van de broers al op een Franse nieuwszender dat hij was gestuurd door Al-Qaeda. De terreurbeweging zou de aanslag ook hebben gefinancierd. Kouachi zei dat hij werd getraind in Jemen. De twee broers kwamen vanmiddag om het leven toen de politie een drukkerij binnenviel waar ze zich hadden verschanst. Ze hielden daar een man gegijzeld. twee waren sinds de aanslag woensdag op de vlucht. De vier doden die zijn gevallen bij de gijzeling in een Joodse supermarkt in Parijs waren al dood voordat de supermarkt werd bestormd door de politie. Ze werden doodgeschoten toen gijzelnemer Amédi Koulibaly de supermarkt binnendrong. De politie maakte aan het einde van de middag een einde aan die gijzeling. Daarbij kwam Koulibaly om het leven. Zeker 15 mensen werden bevrijd. Agenten vonden later 15 explosieven in de supermarkt. De Franse president Hollande heeft zijn medeleven betuigd aan de familie van de slachtoffers van de terroristische aanslagen van de afgelopen dagen. Hij zei dat deze tragedie voor de natie ook een opdracht voor het land is om de vrijheid van meningsuiting te waarborgen. Het Nigeriaanse leger probeert de stad Baga te heroveren, die dit weekend in handen kwam van de terreurbeweging Boko Haram. Gisteren werd bekend dat bij het innemen van Baga zeker 100 doden zijn gevallen. De islamitische terroristen staken een groot deel van de stad in brand. Mogelijk ligt het dodental nog veel hoger. Mensen die uit Baga wisten te vluchten vertelden dat de strijders van Boko Haram brandstichtend door de stad trokken en tientallen mensen afslachten.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 and everyone's seen. It's not about the money. the the surface and let the inside rot. Confidence I have is temporarily. Let me fold the faces right in front of me. But I don't want it back, and I wanna face that fits.